Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Den Haag is in het Laakkwartier een pand van drie verdiepingen deels ingestort na een explosie. Twee mensen zijn onder het puin vandaan gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is onbekend. Mogelijk liggen er nog meer mensen onder het puin. Het zoeken is moeilijk omdat het gebouw instabiel is geworden. De oorzaak van de explosie in het complex aan de Jan van der Heijdenstraat is nog onduidelijk. Er wordt rekening gehouden met een gasexplosie. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Op foto's is te zien hoe de gevel van het complete pand is weggeblazen door de explosie. Ook naastgelegen woningen zijn beschadigd. In Brussel hebben 70.000 mensen meegelopen met de klimaatmars. Ze vinden dat de regering het klimaatprobleem niet serieus neemt. De Vlaamse minister van Milieu zegt in Europees verband aan te dringen op de invoering van een vliegtax. De opbrengst moet gebruikt worden om de CO2-uitstoot terug te dringen. En in de Braziliaanse staat Minas Gerais dreigt opnieuw een dam te bezwijken. De brandweer heeft de bijna 20.000 inwoners van de stad Brumadinho... opgeroepen hoger gelegen gebied op te zoeken. Afgelopen vrijdag brak er in de regio ook al een dam door. Daarbij vielen 40 doden. Honderden mensen worden nog vermist. Vanochtend vroeg loeiden de sirenes om de bewoners te waarschuwen... dat het water achter de tweede dam tot een gevaarlijk hoog niveau is gestegen. En dan voetbal. In de Kuip heeft Feyenoord de klassieker gewonnen. Ajax werd met 6-2 vernederd. Voor Feyenoord scoorden Toornstra, Berghuis, Van Persie twee keer... Filena en Ayoub. Voor Ajax werden de doelpunten gemaakt door Schöne en Ziyech. FC Utrecht-Willem II eindigde in 0-1. Fortuna Sittard won met 2-1 van Vitesse. En op dit moment spelen Heerenveen en AZ tegen elkaar. Dan het weer. Het is bewolkt en vanuit het westen volgt de komende uren opnieuw regen.